bij minima tussen min 1 en min 5 graden. Overdag veel kan de zon doorbreken, er staat veel wind en de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dat gebeurde nadat Astrid Holleder belastende tapes aan de rechtbank en het OM zou hebben gegeven. Ze getuigt tegen haar broer Willem en die zou op de stiekem opgenomen tapes hebben gezegd dat B een van de daders is. Korverhout werd in 2003 op straat in Amstelveen geliquideerd. De voormalige FBI-onderdirecteur Andrew McCabe is twee dagen voor zijn pensioen ontslagen door de minister van Justitie. Hij trad in januari al terug, maar bleef nog wel in dienst van de FBI. Amerikaanse media schrijven dat door het ontslag zijn pensioen in gevaar komt. Het ontslag volgt op een onderzoek naar het e-mailschandaal rond Hillary Clinton... en de wijze waarop de FBI daarmee omging. McCabe zegt dat zijn ontslag deel uitmaakt van de oorlog... die de regering Trump tegen de FBI voert. Twee dagen voor de fatale instorting van de brug in Miami... heeft de projectleider gemeld dat er scheuren in de brug zaten. Hij sprak de voicemail van de verantwoordelijke autoriteiten in... maar die werd niet afgeluisterd. Dat gebeurde pas een dag na het ongeluk, zeggen Amerikaanse media. Bij de instorting van de voetgangersbrug kwamen zes mensen om het leven. De PvdA, GroenLinks en de SP willen wettelijk vastleggen... dat het aantal sociale huurwoningen niet mag afnemen... De drie oppositiepartijen vrezen dat er binnen een paar jaar misschien wel 300.000 van die huizen verdwijnen doordat ze verkocht of gesloopt worden. Maar het moet alleen mogen als er nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen, zeggen ze. Het weer overdag in het zuiden ligt er sneeuw. In de rest van het land is het eerst droog, maar op de Waddeneilanden kan later wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen rond of net onder het vriespunt. Maar door de krachtige noordoostenwind voelt het veel kouder aan. In het noorden en op de Wadden zijn zware windstoten.